Het klimaat was een lastige. De leiders konden het lange tijd niet eens worden. Maar nu is er dus toch een akkoord, vertelt correspondent Thomas Pekschoor. In de EU gaan we de komende 10 eh, jaar 55% eh, minder CO2 uitstoten dan in 1990. In 2030 moet dat doel bereikt zijn. Na zo'n lang overleg zit een dutje er voor de Europese leiders waarschijnlijk niet in. Vandaag praten ze verder over terrorisme en de brexit. ProRail wil af van onbewaakte spoorwegovergangen. Want het gaat daar te vaak mis, zegt de directeur in het AD. Dit jaar werden er 25 bijna-aanrijdingen en vier echte botsingen geregistreerd. Waarschijnlijk geven machinisten lang niet alles door. In ons land zijn nog 350 onbewaakte spoorwegovergangen. ProRail wil de helft binnen drie jaar weg hebben. De persoon van het jaar is dit jaar een duo. Kamala Harris en Joe Biden werd bekendgemaakt door niemand minder dan Bruce Springsteen. For nearly 100 years, Time has named the person of the year. In 2020, the Time person of the year is President-elect Joe Biden en Vice President-elect Kamala Harris. Volgens het Amerikaanse Time Magazine laten de aankomende president en vicepresident zien dat de kracht van eenheid groter is dan die van verdeeldheid. Vorig jaar won Greta Thunberg. er is goed nieuws voor fans van Marvel en Star Wars. Er komen nieuwe series van. You'd better be ready. They'll never see it coming. Disney steekt er miljarden in en gooit ze op zijn eigen Disney+. Plus. Allemaal bedoeld om ons aan die streamingsdienst te krijgen, vertelt verslaggever Nick Wouters. Nu hebben huishoudens misschien één streamingsdienst waar ze abonnee van zijn. Dat gaan er meer worden. Vecht je daar nu tussen, dan heb je daar later eh, profijt van. Disney Plus gaat wel 2 euro per maand meer kosten. Straks betaal je 8,99 euro. Het weer steeds meer wolken. Straks gaat het af en toe regenen.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 Yeah, we at the top floor, right there off Duini. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucepan in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you.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 En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. en stuur je allemaal fijne dagen.